9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. De dood van het Syrische meisje Salam in 2015 in Renen. Zij verdronk tijdens het vrij zwemmen na de zwemles. Later bleek dat ze niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak. Volgens het aangepaste protocol moeten kinderen die nog niet kunnen zwemmen... bij het vrij zwemmen een hesje aan voor de herkenbaarheid. Ook moet uit afspraken duidelijker worden wanneer kinderen nog onder de verantwoordelijkheid van de schooljuf of meester vallen en wanneer die verantwoordelijkheid overgaat naar medewerkers van het zwembad. Het Groninger Gasberaad en de commissaris van de Koning zijn gematigd positief over het debat over de afhandeling van de aardbevingsschade. Ze zijn blij dat het duidelijker is geworden welke kant minister Wiebes op wil. De Kamer eiste dat er binnen twee weken een schadeprotocol moest komen, maar dat gaat de minister niet redden. Het gasberaad snapt dat en vindt ook dat het zorgvuldig moet worden opgesteld. Maar de belangenorganisatie vindt wel dat er al begonnen kan worden met de afhandeling van de schade, vooruitlopend op het protocol. Chipmachinefabrikant ASML heeft in 2017 een recordomzet en een recordwinst geboekt. Het bedrijf komt als eerste grote Nederlandse onderneming met cijfers over het afgelopen jaar. ASML is wereldmarktleider in machines waarmee computerchips gemaakt kunnen worden. Het bedrijf uit Veldhoven boekt een omzet van ruim 9 miljard euro, een derde meer dan het jaar ervoor. De netto winst kwam uit op 2,1 miljard euro. Noord-Korea stuurt 230 toeschouwers naar de winterspelen in Zuid-Korea om de Noord-Koreaanse atleten toe te juichen. Dat is de uitkomst van een nieuwe gespreksronde. De buurlanden willen ook een gezamenlijk vrouwen-ijshockeyteam op de spelen. Ook willen de Korea's als één team onder een unificatievlag het Olympisch Stadion binnenwandelen. Het IOC moet daar nog toestemming voor geven. Het weer, vallen hagel en sneeuwbuien en dat kan tot gladheid leiden, vooral in het midden en oosten.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naarden nog 20 minuten op onthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen, daardoor is de rechte rijstrook dicht. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Zoeterwoude Dijk en Roelevarensveen ook ongeveer een kwartier op onthoud. En ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 5 kilometer en 20 minuten vertraging na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn er alweer vrij. Het rijdt langzaam op de A27 van Breda A naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industrieterrein Avelingen.